Dit is Maud met het NOS Journaal. De doorstart van de kledingmerk en Gastra is mislukt. Ook het nieuwe moederbedrijf heeft financiële problemen. McGregor en Gastra kregen vorig jaar acute betalingsproblemen... en werden ingelijfd door een ander bedrijf... dat inmiddels uitstel van betaling heeft aangevraagd. Het concern heeft in Nederland ruim 50 winkels. Die blijven voorlopig open totdat een oplossing is gevonden. De VN-veiligheidsraad is verdeeld over de aanpak van Noord-Korea. De raad is in New York bijeen om te praten over hoe nog meer kernproeven en lanceringen van raketten tegengehouden kunnen worden. Gisteren was de zesde kernproef van Noord-Korea, naar eigen zeggen met een waterstofbom. Volgens de ambassadeur van Amerika smeekt Noord-Korea om een oorlog en hebben sancties tot nu toe niet geholpen. De westerse landen in de Veiligheidsraad eisen daarom strengere maatregelen. Rusland en China roepen juist op om in gesprek te gaan met Noord-Korea. In Roemenië lijkt een nieuwe migratieroute naar Europa te ontstaan. Voor de derde keer in de maand tijd is er een boot met vluchtelingen onderschept bij de kust van de Zwarte Zee. Het is voor smokkelaars steeds lastiger om vluchtelingen bij Italië en Griekenland over te laten steken. En daarom wordt gezocht naar nieuwe routes. De politie in Arnhem heeft twee nepagenten opgepakt... die ervan verdacht worden dat ze geld en sieraden van ouderen hebben gestolen. De mannen van 54 en 56 zochten slachtoffers uit in de supermarkt... en volgden hen naar huis. Daar belden ze aan met een valse legitimatie. Als die werden binnengelaten, namen ze allerlei dure spullen mee. De recherche heeft maanden achter de mannen aangezeten. Het weer, toenemende bewolking, het koelt vannacht af naar een graad of 14. Morgen bewolkt, af en toe zon bij 20 tot 24 graden. Woensdag eerst een bui, later droog met af en toe wat zon. Wel wordt het met een graad of 17 een stukje frisser.